4 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De Braziliaanse oud-president Lula da Silva is opnieuw aangeklaagd voor corruptie. Volgens de aanklagers waren donaties van een bouwconcern aan Lula's organisatie eigenlijk smeergeld. Hij zou het geld hebben aangenomen in ruil voor staatsopdrachten. Volgens Lula's advocaten is er geen enkel bewijs en is de zaak politiek gemotiveerd. De Braziliaanse oud-president kwam een jaar geleden vrij... na een veroordeling in een andere corruptiezaak. Het Hoge Rechtshof liet hem vrij omdat er nog een hoger beroep loopt in die zaak. Volgens voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad moet er kritischer worden gekeken naar de beroepsgroepen die recht hebben op voorrang bij coronatesten. In Nieuwsuur zei Bruls dat hij denkt aan beroepsgroepen die maatschappelijk per se moeten doorgaan, zoals vuilnismannen en de politie. Bruls vindt dat minder het geval bij leraren die nu ook voorrang krijgen. Op Texel zijn twee parachutisten met elkaar in botsing gekomen. De mannen zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis in Amsterdam gebracht. Het is niet bekend op welke hoogte ze waren toen ze elkaar raakten. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De mannen waren wel aanspreekbaar toen de hulpdiensten aankwamen. Memphis Depay stapt over van Olympique Lyonnais naar Barcelona. Volgens de Telegraaf is de transfer die al in de lucht hing nu definitief rond. Bij Barcelona speelt de Nederlandse voetballer weer onder Ronald Koeman. Onder zijn leiding is Depay bij het Nederlandse elftal uitgegroeid tot een gezichtsbepalende speler. Barcelona betaalt naar verluid in eerste instantie 25 miljoen euro voor de 26-jarige aanvaller en later nog eens 5 miljoen. Door bonussen kan het uiteindelijke transferbedrag nog een paar miljoen hoger worden. Het weer helder vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Overdag volop zon en heet. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 34 in het zuiden.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 Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipes. Ah, oh yeah, Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia. Tu ne sauras plus rien du moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer. C'est la putain de la. Qui va se négliger? je vais pas me négliger. Euh, si c'est fini, c'est la vie. fait, je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos, les pipos. Oh yeah, ils m'ont rendu bête, bête, bête, Je tombé la première, merde, merde. Ils m'ont rendu bête, bête, bête, bête. Tombé la première, merde, merde. Si t'as les critères, ça me va. Tu pas dans les délires de vice. Si tu penses assurer, c'est bon. Tu peux déposer ton CV par mail. Mais qui va mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire euh, Retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos, les pipos bête, bête, bête.